Ik sprak een jongen van 20 die, die op zijn negende uit Syrië was gevlucht... en voor het eerst als volwassen mens terug wil gaan, op zoek ook naar familieleden veel van dat soort verhalen. Veel jonge mensen, eh, minder gezinnen met kinderen moet ik zeggen. Eh, echt een grote volksverhuizing is het eh, nog niet als je bedenkt dat er 3 miljoen miljoen Syriërs in Turkije zijn. Toch zijn er ook mensen die Syrië juist uit willen. Dictator Assad is dan misschien wel weg. Het is nog steeds chaotisch in het land en er is veel onzeker over de toekomst. De dodelijke explosie aan de tarwekamp in Den Haag is waarschijnlijk niet veroorzaakt door een gaslek. Netbeheerder Stedin zegt dat ze hier geen aanwijzingen voor gevonden hebben. Na de explosie zijn het gas en de elektriciteit meteen afgesloten. Het is nu wachten totdat bewoners weer terug naar huis kunnen. Dan sluit Stedin het gas en de stroom weer aan. En Ajax, Roda en VVV zullen de komende weken in actie komen voor hun oudspeler speler Tijani Babangida. In mei van dit jaar was hij in zijn geboorteland Nigeria betrokken bij een zwaar autoongeluk. Daarbij verloor hij zijn broer, die ooit bij Volendam speelde. Zijn zoontje van 14 maanden overleefde de klap ook niet. En hij zelf en zijn vrouw raakten zwaar gewond. Oud-ploeggenoten namen meteen contact op, zegt hij. Oh, ik zeg, met mij gaat niet goed. Daar heb ik tegen die jongen gezegd. Wat moet jij voor jou even gaan doen? Ik zeg, kijk eens ik ben geblesseerd en mijn vrouw, wat mijn vrouw op dit moment hebben, zij kunnen niet behandelen in Nigeria of in Afrika. Ze hebben geregeld dat hij naar Nederland kon komen om zich hier te laten behandelen. Dat wordt niet gedekt door de Nigeriaanse verzekering van Babangida. Zijn oud-ploeggenoten zijn daarom een crowdfunding begonnen. Het weer, veel grijs en af en toe wat motregen. Maar op de meeste plekken is het droog. Het wordt vandaag max 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Voor Voorknopend Holendrecht is de vertraging tussen de 5 en 10 minuten.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 Door een wisselstoring bij RAI rijden er geen treinen tussen Schiphol en Duivendrecht. Volgens de NS duren de problemen mogelijk nog de hele dag. Vandaag wordt opnieuw geprobeerd om brugdelen te plaatsen in Lochem over het Twentekanaal. Bijna tien maanden geleden ging dat mis en kwamen er twee bouwvakkers om het leven uit België en Polen. In tien gemeenten mogen koffieshops vanaf april volgend jaar... alleen nog maar legale gereguleerde wiet verkopen. De gemeenten doen mee aan een proef voor legale wietteelt. Het kabinet wil hiermee een duidelijk perspectief bieden... aan gemeenten, koffieshophouders en telers. Het weer, lichte motregelen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog...